van Kan met het NOS Journaal. De Russische gouverneur van Belgorod wil een gesprek, weer in gesprek gaan met pro-Oekraïnse Russische groepen... die zeggen dat ze twee Russische militairen gevangen hebben genomen. Dat zou zijn gebeurd bij gevechten in de Russische regio. Eerder vanmiddag zeiden de groepen dat ze de gevangenen wilden ruilen... voor een gesprek met de gouverneur. Ontmoeting zou rond deze tijd moeten plaatsvinden bij de grens. De gouverneur zegt dat hij de veiligheid van de pro-Oekraïnse Russen kan garanderen... als de gevangenen nog leven. De afgelopen weken kwamen Russische opstandelingen geregeld met hun acties in het nieuws. Ze zouden strijden voor een vrij Rusland. Justitie in België start voorlopig geen onderzoek naar YouTuber Acid. De influencer zette een video online... waarin hij de identiteit van de dispuutleden die Sandra Dia ontgroende bekend maakte. Dia overleed aan onderkoeling en vergiftiging na die ontgroening. De leden van de studentenclub Reuzegom kregen eind mei taakstraffen daarvoor. In België is sindsdien veel discussie over de strafmaat. Die vinden veel mensen te laag. Asset zette daarom persoonlijke informatie van de veroordeelde op zijn kanaal. Vandaag demonstreerden honderden mensen in België tegen de taakstraffen. Honderdduizenden mensen zijn in de Poolse hoofdstad Warschau de straat op gegaan om te demonstreren tegen de conservatieve rechtse regering. Ze beschuldigen president Duda en de regering van premier Morawiecki ervan de democratie te ondermijnen. Ze werd de onafhankelijke rechtspraak ingeperkt en geprobeerd om het kritische media moeilijk te maken. De oppositie is bang dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen komend najaar nog een stap verder wil gaan. Van en naar Amsterdam Centraal rijden er geen treinen door een systeemstoring. Een woordvoerder van ProRail zegt dat alle beeldschermen bij de verkeersleiding zijn uitgevallen. Seinen en wissels kunnen daardoor niet worden bediend. Ook is er geen contact mogelijk met machinisten. Door de storing zitten reizigers vaak vast in de trein die op het spoor zijn stilgevallen. Volgens de NS is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren. Het weer in het noorden wat bewolking van zee. Daar wordt het hooguit 20 graden. In de rest van het land 22 tot 24. De noorden tot zuid-noordoostenwind is matig zee soms vrij krachtig. Morgen in het noorden wat meer bewolking. In het midden en zuiden opnieuw zonnig en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.